Een maand meer dan aan het begin van het jaar. De vraag naar personeel blijft in de hele bouwsector groeien. 14 tuinbouwbedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd. Ze hebben zoveel schade door regen en hagelbuien dat het personeel niet fulltime aan de slag kan blijven. Als de aanvraag wordt goedgekeurd komt het personeel tijdelijk voor minder uren in dienst. Hun salaris wordt dan aangevuld met WW. Bijna 30 Afrikaanse landen zijn teleurgesteld dat de EU een totaalverbod op handel in ivoor niet wil steunen. Ook wil de EU olifanten uit vier Afrikaanse landen niet op de internationale lijst van bedreigde diersoorten zetten. De landen zijn bang dat de Afrikaanse olifant binnen 25 jaar is uitgestorven. De Rijksrecherche is opnieuw een politiemol op het spoor gekomen. In Den Haag is een politieagent van 28 aangehouden... die lid zou zijn van een Marokkaanse drugsbende... en zo jarenlang politieinformatie hebben doorgespeeld... over hennepplantages en opslagplaatsen van drugs. Vorig najaar werd ook een politiemol gearresteerd, Mark M. Een man die vorige week in Amsterdam werd ontvoerd is weer vrij. Soufian Essabouni werd een week geleden op een parkeerterrein in Zwanenburg klemgereden en beschoten. Hoe die nu weer is vrijgekomen en of de ontvoering een vergissing was, wat wel wordt gezegd, is onbekend. Een andere man die werd ontvoerd in Zaandam is nog zoek. Bij een bedrijfsongeval in Waalwijk is een man uit Loon op Zand om het leven gekomen. Hij was bezig met een heftruck in een grote koelcel. Vanmorgen werd hij gevonden door collega's. Of hij onderkoeld is geraakt of dat er iets anders is gebeurd is niet bekend. Het weer, hier en daar een bui. In het westen de meeste zon en het wordt 17 tot 19 graden.